Uur. Freddy van met het NOS-journaal. Burgemeester De Pla van Breda verbaast zich over de oproep van premier Rutte... om de binnensteden te mijden. Je kunt volgens De Pla niet verwachten dat de winkels open kunnen blijven... als er geen klanten mogen komen. De Pla zei dat bij Omroep Brabant. De politie heeft vandaag opnieuw explosief materiaal gevonden in het appartement in Groningen waarvan vrijdag de gevel werd weggeblazen. Bij die explosie vrijdagavond raakten twee mensen gewond. Zo'n 50 bewoners van het complex die hun huis uit moesten mogen daarom voorlopig nog niet terug. De politie wil zeker weten dat er geen explosieven meer aanwezig zijn. Gisteravond waren er ook al explosieven gevonden. Daarop waren de twee bewoners aangehouden. De drie overgebleven Kamerleden van 50PLUS beschuldigen oud-partijleider Henk Krol van zetelroof. Vanmorgen maakte Krol bekend dat hij een eigen politieke beweging start, de Partij voor de Toekomst. Dat doet hij samen met oud-Kamerlid van de Partij voor de Dieren Femke Merel van Koten. Een week geleden kondigde voorzitter Dales al zijn vertrek aan... nadat een groot deel van de partijtop het vertrouwen in hem had opgezegd. Volgens 50PLUS-Kamerlid Van Brink is de situatie onwerkbaar geworden. Leden stappen op een groot deel van de partijkas wordt besteed aan juridische procedures. Van Brink zegt dat er een nieuwe verkiezing komt voor het lijsttrekkerschap van de partij. Het aantal geregistreerde coronadoden in Nederland is gestegen met 69, meldt het RIVM. Dat zijn er minder dan gisteren. Toen kwamen er 94 doden bij. Het aantal mensen met corona dat in het ziekenhuis is opgenomen steeg met 44, minder dan de helft van gisteren. Want toen waren er 97 nieuwe ziekenhuisopnamen. Het weer, Af en toe zon, alleen in het zuiden is de bewolking hardnekkig, meest droog.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 Nu, 75 jaar geleden. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen. Juist nu er een beroep op ons wordt gedaan om goed voor elkaar te zorgen. Op 4 en 5 mei staan we samen stil bij 75 jaar vrijheid.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 Uh. and I know what you're thinking when you bite your lip. I swear uh, that I'm not overthinking. Got your signals everywhere. So let's lose control and rock the boat. You know you want it. You know you want it. Let's break the rules. A little rendezvous. You know you want it. You know you want it, baby. I want a piece of your mind. So let me in, let me in now. Don't wanna take up your time. Just have a drink, have a drink. Let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it. Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better wanna know you, no need to stress it. I just want your company and give you all my attention when we dance the Billie Jean. So let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it, you know you want it, baby. I want a piece of your mind, so let me in, let me in now. Don't wanna take up your time have a drink, have a drink. Let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it. Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better. I just wanna know you. I just wanna know you better just wanna get to know you better. I just wanna know you better. You know you want it, baby. I want a piece of your mind. So let me in, let me in now. Don't wanna take up your time. Let's have a drink, have a drink, let's lose control. just wanna know you better, you better, you better. Oh, I just wanna get to know you better, you better, you better. Oh, Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better.